Bij het eindbedrag van 7,1 miljoen zit een regeringsbijdrage van 3 miljoen euro, zo maakte minister Koenders bekend. De glazenhuisactie begon in 2004. Sinds die tijd is er elk jaar meer geld opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst van Serious Request 5,6 miljoen. Ook in andere landen waren dit jaar weer soortgelijke acties. In Zweden werd een half miljoen euro opgehaald, in België 3,7 miljoen en in Zwitserland 4,7 Twee meisjes uit Huizen die sinds maandag werden vermist zijn terecht. De politie kwam vanavond met een opsporingsbericht en dat had snel resultaat. Twee agenten in Utrecht herkenden de meisjes. De twee vriendinnen van 12 en 15 waren samen weggelopen. Waarom en bij wie ze onderdak hebben gekregen wil de politie niet zeggen. Thailand krijgt zware internationale kritiek omdat het op het punt staat 4000 vluchtelingen terug te sturen naar Laos. Onder meer de VN-vluchtelingenorganisatie en Amnesty International hebben protest aangetekend. De mensen die worden uitgezet zijn leden van de Hmong, een etnische minderheid. Ze zeggen dat ze in het communistische Laos zullen worden vervolgd, omdat ze in der tijd met de Amerikanen meevochten in de Vietnamoorlog. Bij bomaanslagen in Irak zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, meer dan 100 gewond geraakt. De zwaarste explosies waren in de stad Hilla. Daar kwamen op een busstation 15 mensen om, toen binnen een kwartier een autobom en een mijn ontploften. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het regenen en ijzelen. Vanavond en vannacht breidt de ijzel zich over het hele land uit. En in het westen gaat het later ook sneeuwen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen overdag 2 tot 5 graden.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 cold Winter. in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete hitlijst.